Jelle Seubring met het NOS Journaal. Hevige regenval en overstromingen in Zuid-Korea hebben aan zeker drie mensen het leven gekost. Voor de tweede dag op rij valt er in de regio rond de hoofdstad Seoul veel regen. Honderden wegen en huizen zijn beschadigd geraakt. Meer dan duizend mensen moesten hun huis uit. De Zuid-Koreaanse autoriteiten waarschuwen voor overstromingen en aardverschuivingen. En ook worden er nieuwe stortbuien verwacht. In Friesland is iemand omgekomen bij een ongeluk met een luchtballon. Door een windvlaag tijdens de landing stuitte de mand meerdere keren op de grond... en vielen er vijf mensen uit. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in een weiland bij het dorp De Hoeve. De luchtvaartpolitie doet onderzoek. De grote bosbrand in Zuid-Frankrijk vorige week is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse justitie kan het een criminele daad zijn geweest. Het kostte de brandweer dagen om het vuur onder controle te krijgen. Een vrouw van 65 kwam om het leven en een andere vrouw liep zware brandwonden op. In totaal werd 16.000 hectare bos verwoest en gingen tientallen huizen verloren. Uit een eerste onderzoek blijkt dat een natuurlijke oorzaak is uitgesloten... en dat het vuur dus mogelijk is aangestoken. In Spanje vraagt Europa hulp bij het onder controle krijgen van natuurbranden. Door aanhoudende hitte en droogte grijpt het vuur daar snel om zich heen. Er is in ieder geval gevraagd om twee blusvliegtuigen en extra brandweerlieden. De politie doet onderzoek naar een reeks autobranden in Stadskanaal. In een straat van het Groningse dorp stonden vannacht zes auto's in brand. En ook werd iets verderop een speeltoestel in brand gestoken. Volgens de brandweer is het opvallend omdat de auto's niet bij elkaar stonden. Het weer in de ochtend kans op een enkele bui. Daarna krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt 27 tot 34 graden. Morgen ook weer zondag met een graad of 30.